4 uur. Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. In de Amerikaanse staat Californië zijn twee mannen die van plan waren... om zich aan te sluiten bij terreurorganisatie Al-Qaeda... veroordeeld tot 25 jaar cel. De twee kregen volgens justitie in het zuiden van Californië een vuurwapentraining. Ze wilden uiteindelijk naar Afghanistan om daar Amerikanen aan te vallen. De veroordeelden werden in september vorig jaar door een jury van een federale rechtbank schuldig bevonden. De hoofdverdachte werd eind 2012 gevangen genomen door het Amerikaanse leger in Afghanistan. Zijn recruten werden door de FBI opgepakt toen ze naar Mexico wilden rijden... om van daaruit naar Afghanistan te vliegen. Twee van hen zitten nog vast in afwachting van hun veroordeling. Artsenorganisaties en grote gezondheidsfondsen lanceren vandaag de persoonlijke gezondheidscheck. De online test is een antwoord op de wildgroei aan commerciële gezondheidstesten die volgens de artsen vaak onbetrouwbaar zijn. Ze leiden volgens hen vaak tot onnodig en duur vervolgonderzoek. De nieuwe gezondheidscheck richt zich nadrukkelijk op het voorkomen van kwalen. Uit een proef is gebleken dat mensen na de uitslag van de gezondheidscheck vaak hun leefstijl aanpassen. Daardoor hebben ze minder last van hun ziekte. De Russische president Poetin heeft in een interview met de Russische staatstelevisie gezegd dat hij geen oorlog verwacht met buurland Oekraïne. Hij zei dat zo'n apocalyptisch scenario voor hem onwaarschijnlijk is. In het gesprek zei Poetin ook dat hij niet zoveel ziet in een nieuwe ontmoeting met Frankrijk, Duitsland en Oekraïne. Eerst moeten de afspraken uit het akkoord van Minsk worden nageleefd, zei hij. Volgens Poetin is het nakomen van dat verdrag de beste manier om weer stabiliteit te krijgen in Oost-Oekraïne. Het weer vooral in de kustgebieden en enkele bui, mogelijk met onweer. In het binnenland is het vannacht vaak droog. De minima liggen rond 2 graden.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 Maybe wipe your eyes, you got an old soul. Forget him, will set you free. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. Take us, take our arms and teach us. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. Take us, take our arms and teach us. cut in half. Children watching all this. Your body shiny, is diamond, your heart is strong, it's gold. Baby, wipe your eyes, you got an old soul. Forget him will set you free. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. Take us, take our arms and are safe Cause you never caved and you never would You hope the world will take care of business When Kanye even made him famous But how the world is taking care of business When Kanye is around and free Life take us Take our arms and teach us To do right Take us Take our arms and teach us Lioness take us Take our arms and teach us To do right Take us Take our arms and teach us Magamba oh, oh, oh.